Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Max Verstappen heeft zich in de kwalificatie voor de grote prijs van Japan... niet kunnen plaatsen voor pole position. Verstappen reed de vijfde tijd in zijn Red Bull... en dat betekent dat hij vanaf de derde startrij moet beginnen aan de race. De Duitser Sebastian Vettel zette op het circuit van Suzuka... de snelste tijd neer en veroverde pole. Hij was een fractie sneller dan zijn teamgenoot Charles Leclerc. De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan werd vanwege de naderende orkaan Hagibis een dag verschoven. De race op Suzuka begint later vanochtend om 7 uur. In Japan is het dodental als gevolg van de orkaan Hagibis opgelopen tot 7. 15 mensen worden nog vermist. Volgens Japanse media zijn honderden mensen gewond geraakt. Veel slachtoffers werden meegesleurd door modderlawines en kolkende rivieren. Sommigen raakten bedolven onder het puin. Helikopters worden ingezet om mensen te redden van daken en uit ondergelopen gebieden. Gisteren lag het openbare leven in grote delen van Japan vrijwel stil. De autoriteiten hadden het advies gegeven binnen te blijven. Tienduizenden mensen zochten schuilplekken op. De Poolse vrouw van 22 die vrijdagnacht werd ontvoerd uit een huisje op een recreatiepark in Opmeer in Noord-Holland... is door een Duits arrestatieteam bevrijd. Dat gebeurde in het Duitse Wielig, net over de grens bij Venlo. De Duitse politie hield daar een verdachte auto aan... met daarin de ontvoerde vrouw en twee mannen. Later hield de politie nog een derde verdachte aan... in een woning in Bergheim. Een van de verdachten was in het bezit van een vuurwapen. Volgens de Nederlandse politie verkeert de vrouw in goede gezondheid. Haar ontvoering zou te maken hebben met problemen in de relationele sfeer. En dan het weer. In het noorden valt een bui of wat motregen. Elders is het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. In de ochtend kans op een regen- of onweersbui. Later vandaag is het droog met hier en daar wat zon. In de middag wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten.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 mother, you say hell yeah. Now do my ladies run this mother, you say hell yeah. Or do my fellas run this mother, you say hell yeah. Now do my ladies run this mother, you say hell yeah. Or do my fellas run this mother, you say hell yeah. Now do my ladies run this mother, you say hell yeah. Or do my fellas run this mother, you say hell yeah. Now do my ladies run this mother, you say hell yeah. Or do fellas run this mother, you say Hell yeah. Now do my ladies run this mother, you say Hell yeah. Or do my fellas run this mother, you say Hell yeah. Now do my ladies run this mother, you say Hell yeah. Or do my on this mother, you say say hell yeah. Now do my ladies run this mother? You say hell yeah. Or do my fellas run this mother? You say hell yeah. Now do my ladies run this mother? You say hell yeah. Or do my fellas run this mother? You say hell yeah. Now do my ladies run this mother? You say hell yeah. Or do my fellas run this mother? You say hell yeah. Now do my ladies run this mother? this mother gotta move on, but it's hard to do. I gotta move miles away, miles away, but I'm missing you. Yeah. I gotta get out of this broken heart. I gotta get out, but I'm torn apart. I gotta get far away, far away, but I'm needing you. Yeah. This is getting keep losing focus all the time I can not see if I could leave these memories, but all I remember is your deadly kiss. Oh, I've fallen good. This is getting harder by the minute. I keep losing my focus all the time.